Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Veel bedrijven in Europa hebben hun zaken nog niet op orde voor de nieuwe privacywet. En die gaat komende vrijdag in. Er komt geen uitstel, waarschuwt Eurocommissaris van Justitie Jourova. Als de EU-landen niet genoeg maatregelen nemen tegen bedrijven die zich niet aan de wet houden... gaat de Europese Commissie zelf juridische stappen ondernemen. In Congo krijgen duizenden mensen vanaf morgen een vaccinatie tegen ebola. De eerste inendingen zijn in een dichtbevolkte stad... waar in ieder geval één patiënt met het virus de afgelopen week is opgedoken. Het risico op verspreiding in Congo is erg groot. Het middel dat wordt gebruikt is een experimenteel vaccin. Staatsbosbeheer heeft drie herten uit de Oostvaardersplassen afgeschoten die op de A6 liepen. Dat kon doordat dierenactivisten vannacht de afrastering rond het gebied op 21 plekken hadden doorgeknipt. Omdat de edelherten de verkeersveiligheid in gevaar brachten zijn ze afgeschoten. Duizenden Europese Turken hebben zich verzameld in Bosnië voor een toestaak van toespraak van president Erdogan. Veel van hen komen uit Duitsland. Erdogan sprak in Sarajevo 20.000 mensen toe. Het is de enige campagnebijeenkomst van Erdogans AK-partij buiten Turkije... in de aanloop naar de verkiezingen op 24 juni. FCM speelt volgend seizoen voor het eerst in zijn bestaan in de eredivisie. De club won in de play-offs van Sparta met 3-1. Sparta degradeert naar de Jupiler League. En in de Giro d'Italia heeft roze truidrager Simon Yates zijn voorsprong op Tom Dumoulin nog verder vergroot. De Brit boekte in de 15e etappe zijn derde ritzegen. Het verschil tussen Yates en Dumoulin is nu 2 minuut 11. Morgen is een rustdag. Het weer blijft vanavond ook zonnig en tot zeker 9 uur op of rond de 20 graden. Maar er zijn wel stapelwolken. In het zuidoosten kunnen de komende uren lokaal wat buien vallen. Later mogelijk met onweer.